Er zouden 200 tot 300 doden zijn gevallen. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. De Pakistanse terreurgroep Sheikh El Mohammed eist de aanslag op. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Even verderop werd een dode gevonden. En de politie onderzoekt nu of die twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht... en is buiten levensgevaar. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen... voor de top met president Trump. Zijn trein kwam aan in Dongdang, op de grens met China. Van daaruit reisde hij verder per limousine naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar eerst één op één spreken. Daarna volgt een diner waarbij ook hun adviseurs aanschuiven. In de Rotterdamse haven is een lading Russische wodka onderschept... die bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, meldt het AD. In een Chinees vrachtschip, afkomstig uit Hamburg... vond de douane een container met flessen. Die was verstopt onder de romp van een vliegtuig. Vanwege de VN-sancties is de export van goederen... en ook sterke drank naar Noord-Korea verboden. Het weer, eerst nog kans op nevel of mist. Verder vandaag veel zon en het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel zon met dezelfde temperaturen. Donderdag meer bewolking en wat regen.